Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf boeren krijgen taakstraffen voor vernielingen tijdens stikstofdemonstraties. Ging twee jaar geleden in Groningen helemaal mis tijdens zo'n demonstratie. De deur van het provinciehuis werd ingebeukt met een trekker. Het gebeurde onder luid gejoel en getoeter. Ook werden er meerdere dranghekken omvergereden en een politiepaard werd geraakt. Vijf opgepakte boeren krijgen taakstraffen van 30 tot 100 uur en boetes. Een van de boeren moet ook 3000 euro aftikken voor de kapotte voordeur van het provinciehuis. Een Transavia-vliegtuig op Schiphol is vanmiddag ontruimd opdat er brand was bij het landingsgestel. Op foto's is te zien hoe inzittenden via de vleugel naar buiten klauteren. Volgens NH Nieuws viel het mee en is het vuur inmiddels geblust. De voorlopige opvolger van Ronald Koeman bij Barcelona hij heet Sergi Barjuan. Hij was tot vandaag de coach van het B-elftal van Barcelona... maar staat dus de rest van het seizoen langs de lijn bij het eerste. Het gaat al een tijdje niet zo lekker bij Barcelona. Koeman werd gisteravond ontslagen nadat het weer eens werd verloren. Frankrijk heeft een Britse vissersboot die voor de Franse kust voer in een haven aan de ketting gelegd. Dat heeft te maken met een hoog opgelopen ruzie over visrechten, zegt correspondent Fleur Launsbach. Omdat ze vinden dat het Verenigd Koninkrijk te weinig visvergunningen heeft afgegeven. Dus vergunning waarmee de Franse boten in Britse wateren mogen vissen. En we zouden de komende dagen nog wel eens meer over deze visruzie kunnen horen. Als de Fransen uh, doorgaan eh, met, die, met die vergeldingsactie, dan gaan de Britten ook weer hun vergeldingsactie opzetten. Dus ja, de dreigementen over weer die eh, vliegen om de oren. En Franse vissers hebben zelfs al gedreigd Engelse havens te blokkeren. Het weer. Zonnige herfstdag. Het is 15 tot 18 graden. Ook morgen is er veel zon. Kan het in Limburg 19 graden worden.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 The other guy. I never want to live a lie. if it's wrong tell the truth? What am I supposed to do? All I wanna do is speak my mind. If it's wrong to do what's right, I'm prepared to testify. was right. I'm you to come back and carry hard, you say you're not allowed You wanna handle me, but I'm a bit too much I'll burn all the place down Cause I'm too fucking hard Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah They wanna arrest me, but I was just having fun I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs They ask me why so hot, cause I'm Italiano <sighs> Oh mamma, mamma mia, then I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command then I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command then I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command then I'll do what you ask Cause I love when you sing out loud Oh mama, mama mia jeans and... fried, I can see it in your eyes. I can tell that you want more.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 Now I will tell you what I've done for you. 50,000 tears I've cried. Screaming, deceiving, and bleeding for you. And you si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. one dream. One move, but it moviéndose. And the world, but it come, but it come, whatever it what you want. One move, but it moviéndose.